Ze braken een muur rond de ambassade af. Een aantal betogers drong het gebouw binnen. De spanningen tussen Egypte en Israël zijn de afgelopen weken hoog opgelopen nadat Israël vorige maand in het grensgebied per ongeluk vijf Egyptische agenten doodschoot. Europol denkt dat de explosieven die bij diverse IKEA-vestigingen zijn ontploft door één dader zijn geplaatst. Sinds eind mei zijn bij filialen van de meubelzaken in onder meer Nederland, België en Frankrijk lichte bommen ontploft. Er vielen geen slachtoffers, maar de schade was soms aanzienlijk. De Europese politieorganisatie Europol heeft op de website foto's van de vermoedelijke dader gezet, die ook al te zien waren in opsporing verzocht. Europol hoopt zo de identiteit van de man te achterhalen. In het Amazone-oerwoud in Bolivia is een overlevende gevonden van de vliegtuigcrash van drie dagen geleden. Dinsdag stortte een toestel neer in het noordoosten van Bolivia met negen mensen aan boord. In eerste instantie werd gezegd dat alle inzittenden waren omgekomen, maar bij het wrak werden maar acht lichamen gevonden. Reddingswerkers zochten daarna in de wijdere omgeving om ook het laatste slachtoffer te kunnen bergen. Uiteindelijk vonden ze de overlevende, een man van 35. Hij heeft zich in leven weten te houden door zijn eigen urine te drinken en is slechts licht gewond. Het weer, vannacht nevel of mist. De temperatuur daalt naar een graad of 15.